uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Facebook heeft tieners geld betaald om een app te downloaden... waarmee het bedrijf vrijwel al hun gegevens kon bekijken. De jongeren kregen 20 dollar per maand, meldt de tech-website TechCrunch. Facebook betaalde sinds 2016 gebruikers van de app Facebook Research. Mensen van 13 tot 35 werden benaderd. Facebook kon met de onderzoeksapp al het internetverkeer van de deelnemers in de gaten houden. Hoeveel mensen mee hebben gedaan is niet duidelijk. En ook is niet bekend of Nederlandse jongeren de app hebben gedownload. Vier jaar na het faillissement van de technische dienstverlener Imtech... beginnen tien beleggers een rechtszaak. Ze vinden dat de bestuurders en commissarissen van Imtech aandeelhouders hebben misleid, meldt het Financiële Dagblad. Volgens de beleggers zijn er onjuiste mededelingen gedaan aan de aandeelhouders en is er beursgevoelige informatie achtergehouden. De ondergang van Imtech in 2015 is het grootste naoorlogse faillissement in Nederland. Miljarden euro's aan beurswaarde gingen verloren. In Kaatsheuvel is vannacht een vrouw om het leven gekomen bij een misdrijf. Agenten vonden haar op straat na een melding. Ze was zwaar gewond en overleed ter plekke. Even verderop is een man aangehouden. Het is niet duidelijk wat de verdenking is tegen hem en of hij de vrouw kende. De straat waar het gebeurde in Kaatsheuvel is afgezet voor sporenonderzoek. Loekie de Leeuw keert vanavond eenmalig terug op de televisie. In het reclameblok voor het 8 uur journaal zit een filmpje met het reclameleeuwtje dat nog niet eerder is vertoond. Dat heeft de ster gezegd na een petitie op NPO Radio 2, die door 10.000 mensen zijn getekend. Over een echte terugkeer wordt nog niet eh, nog gesproken, maar de vraag is of daar belastinggeld in gestoken gaat worden. Het weer, een gebied met sneeuw, trekt langzaam vanuit het zuiden over het land. Er valt zo'n 1 tot 3 centimeter.